Michel Koenen met het NOS-journaal. De persoon die gisteren dood werd gevonden na de brand in het gemeentehuis in Bemmel... is een man van 59 zonder vaste woonplaats. Een paar uur voordat hij met zijn auto naar binnen reed... was er een melding binnengekomen. daaruit bleek dat hij mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen kon zijn. De man was ook een bekende van de politie. Hij heeft een afscheidsbrief achtergelaten. Wat daarin staat wordt om privacyredenen niet bekendgemaakt. De politie gaat ervan uit dat de man alleen heeft gehandeld... toen hij met een auto met twee gasflessen het gemeentehuis binnenreed. Een vertrek van de Britten uit de EU zonder een akkoord erover... is volgens de Britse brexit-minister niet waarschijnlijk. Maar als er geen overeenkomst met Brussel komt... hebben we niks te vrezen, zei hij. Hij gaat ervan uit dat ook dan de EU en de afzonderlijke lidstaten... afspraken zullen willen maken om zaken te versoepelen. De Britse regering heeft vandaag documenten online gezet met informatie over de gevolgen als er geen brexitakkoord komt. Eerder al publiceerde de EU soortgelijke documenten voor Europese burgers. De ouders van de peuter die gisteravond laat op straat in Roosendaal werd gevonden zijn bekend. De politie is nu met ze in gesprek en ook met de instanties als jeugdzorg. Uit privacyoverwegingen kan de politie verder niets zeggen over de zaak. In Den Haag is een man van 33 opgepakt omdat hij het 14-jarige meisje Cimere onderdak zou hebben geboden tijdens haar vermissing. Het meisje was meer dan drie weken spoorloos en werd gisteren na een tip in goede gezondheid gevonden. En Artis in Amsterdam heeft de oudste leeuw laten inslapen. Caesar was 20 jaar, hoogbejaard voor een leeuw... en zijn gezondheid ging de laatste maanden flink achteruit. De leeuw werd geboren in mei 1998 en kwam een jaar later naar de Amsterdamse dierentuin. Hij was de leider van de leeuwengroep en had 21 nakomelingen. Het weer nog, vanmiddag eerst nog zon en uh, eh, gaat of 20 tot 26. Maar vanuit het westen steeds bewolkter en buiige regen. Nou, morgen dan wisselend bewolkt met vooral aan de kust wat buien. Soms wat onweer en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files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 terug bij eh, Matchbox. Het, eh, pardon, het tweede uur. Ik, eh, zit gewoon een verkeerde knop omlaag. Ah, oké, helemaal goed. maar welkom bij Matchbox, het tweede uur. En we hebben nog een, bijna een uur heerlijke muziek voor je klaarstaan. We beginnen met een track van het album Celebrate. En daarna een track van het album The Butterfly Ball and The Grasshopper's Feast. veel plezier het komende uur. kan het je bijna niet voorstellen, maar ook dit nummer is alweer 44 jaar oud, zeg. Love is All, door Roger Glover en guests. En de vocalen werden voor, door eh, de heer Ronnie James Dio voor zijn rekening genomen. Love is All, een grote hit. En vooral ook vanwege die clip natuurlijk. Ehm, we gaan, wat zeg je? Kik, kikkertjes. Kikkertjes. Oké. Eh, <laughs> <laughs> Goed, eh, we gaan naar een nummer 1 in 1961 luisteren. En dat zijn de Highwaymen met Michael Rode Boat Ashore. Highwayman waren dit een, eh, een geweldig nummer uit 1961. Een nummer 1 hit zelfs. Michael Row the Boat Ashore. En dan gaan we nu luisteren naar de groep Blue Haze... in de categorie One Hit Wonders uit 73. Smoke Gets in Your Eyes. Smoke, smoke, smoke, smoke, smoke. Hey. how I knew my true love was true. I, of course, replied something here inside. 1978. Dit was Amanda Lear en Follow Me. Verleden week eh, moesten we helaas afscheid nemen van Aretha Franklin. Maar gelukkig heeft ze heel veel goede muziek achtergelaten. Baby, baby, sweet Eh, dit was Aretha Franklin met Sweet Sweet Baby Since You've Been Gone. En het jaar dat was 1968. Een mooi jaar trouwens. Want uh, daar hadden we het eerste uur hadden we er ook al een paar nummers uit. Ehm, we zijn toe aan de Elvis Presley uh, single, althans. Het is wederom een keer een EP, een extended play. En er staan er vier op. Ja, we draaien maar twee natuurlijk. De EP heet Love Me Tender en daar staat ook op We're Gonna Move. Maar die gaan we niet draaien. Wij draaien Poor Boy en Let Me. Hier is Elvis Presley. They call me poor boy, poor boy, poor boy, but I ain't lonesome and I ain't blue, cause I could never be a poor boy as long as I've got a darling like you. Ain't got a crust, ain't got a cent. Can't buy a jug, can't pay the rent. I got a heart full of dreams and a lot of memories, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, poor boy, but I ain't lonesome and I ain't blue. Cause I could never be a poor boy as long as I got a darling like you. Can't buy a house, can't buy a lot. Ain't got a bean, ain't got a pot. But what I got is a heart full of love and memory, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, poor boy, but I ain't lonesome and I ain't blue, cause I could never be a poor boy. As long as I got a darling like you. Don't have a pig, don't have a cow, I don't have a horse to pull a plow. But what I got is a heart full of love Never be a, a poor boy. As long as I got a dolly like, I got a dolly like, I got a dolly like you. I dance with the girl I love, my head goes round and round. When she is close to me, I can't stay on the ground. Whenever I dance with the girl I love, I never have a care. All night I'm so light, I walk right on the air. Oh, let me, honey, let me, let me do what you know I love to do. Please take another chance and let me, let me have another dance with you. Whenever I feel those pretty arms reaching around about, that feeling goes to my toes and all the lights go out, go out, go out. Whenever I see those eyes of blue smiling up so shy, I'm in such a spin, I take a ride off and fly. So let me, honey, let me, let me do what you know I love to do. Please take another chance and let me, let me have another dance with you. let me dance in the arms I love, thrill me through and through. I am so drunk with love, and all I see is you. I never hear the music play, I never see the crowd. Only you and me dancing on a cloud, a cloud, a cloud. Oh, let me, my honey, let me. Let me do what you know I love to do. Please take another chance and let me, let me have another dance with you. 1983. Berdien Stenberg en Rondo Russo. Een gigant van een hit. Een instrumentaaltje dus. In 1991 bracht eh, de groep Queen het album Innuendo uit. En daar staan heel veel goede nummers op. Ook de volgende. I'm Going Slightly Mad. the outside temperature rises, and the meaning is oh so clear. One thousand and one yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. Dearest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened. happened. It finally happened. it finally happened. I'm slightly. Oh, short of a full I'm not quite the shilling. One wave short of a shipwreck. I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever. I'm really out to sea. This kettle is boiling over. I think I'm a banana tree. Oh I'm going slightly mad. I'm going slightly mad it finally happened, happened, finally happened, uh, finally happened. I'm slightly mad. with only one needle, unraveling fast, it's true. I'm driving only three wheels these days, but my dear, how about you? I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened. Oh yes, it finally happened. I'm slightly mad, just very slightly mad. And there you have it. geweldige album Innuendo Queen and I'm Going Slightly Mad. Eh, we zijn toe aan de Nederlandse Pop Top 100 over de periode 1965-1980. We gaan er weer drie draaien en straks hoor je wie het waren, wat ze speelden en op welke nummers ze staan. Veel plezier. There's a kind of sadness in my mind. He came back and I know love is blind. I hope she would love me in the end. Though I knew she liked me like a friend. Look at me say reach her little ears. Cause she's deaf and blind when he appears. Look at me. Look at my face. drie uit de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. We hoorden op nummer 25 The Cats met Why. Op 24 The Surfers met Windsurfing. En op 23 Love and You're the Greatest Lover. En dan ga ik nu een plaat draaien voor iemand die in een woonzorgcentrum woont in Eikenhoven. In de eh, Hoofddorp, sorry. En haar naam is Margot. Richard met Somewhere Over the Rainbow. What a Wonderful World. Speciaal voor Margot. Ehm, dan gaan we nu luisteren naar The Beach Boys. En een hit uit eh, 1985. Hier is Get You Back. Can I ever get you back? Get you back? de Beach Boys eh, bestonden heel eventjes uit eh, zes personen... en dat <laughs> was nou niet bepaald een verbetering. Sorry daarvoor. Eh, dit was in ieder geval Get Your Back uit 1985. de laatste vocale van dit programma komt van de Four Preps. En dat is uit het jaar 1958. Hier is Big Man. 有的。

En dit was hem dus, de matchbox van eh, deze 23 augustus. De komende twee uur hoor je Hans Wassenaar met zijn programma. En eh, wij zijn de volgende week gewoon weer met de volgende aflevering van Matchbox. Een fijn weekend, mooi weer hoop ik. En tot de volgende week. Veel plezier met Hans. don't decide, don't Koenen met het NOS-journaal. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen... omdat ouders hun kinderen niet laten vaccineren. Steeds meer ouders denken dat vaccineren schadelijk is voor het kind... ook al blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het niet zo is.